uur. Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een nieuwe vuurwapenwet gestemd... die de verkoopproductie en het bezit van sommige semi-automatische wapens zou verbieden. Het wetsvoorstel haalde het nipt. De kans is minimaal dat dat nu ook gebeurt in de Senaat... die zich er nu over moet buigen. De Oekraïense president Zelensky wil dat de Verenigde Staten Rusland uitroept tot staatssponsor van terrorisme. Dat is een titel die nu enkel nog gegeven is aan onder meer Noord-Korea, Iran en Cuba. Zelensky wil dat Rusland ook officieel die titel krijgt... vanwege een raketaanval op een kamp met krijgsgevangenen... waar hij Rusland verantwoordelijk voor houdt. Gemeenten moeten gedwongen worden als ze niet vrijwillig opvangplekken voor asielzoekers beschikbaar maken. Dat zegt bestuurslid Judy Kapteins van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Nieuwzuur. Staatssecretaris Van den Burg werkt deze zomer aan een wet om gemeenten te dwingen om asielzoekers op te vangen. Maar COA-bestuurslid Kapteins hoopt dat gemeenten daar niet op wachten. Een huisarts uit Maastricht is vrijgesproken van het ombrengen van zijn schoonmoeder. Hij zou de vrouw van 76 een te hoge dosis medicijnen hebben gegeven. De schoonmoeder leed toen al aan dementie en haar toestand ging snel achteruit. Maar volgens justitie was ze niet terminaal. De rechter oordeelde dat niet bewezen kon worden dat de schoonmoeder door de medicijnen overleed. Een horloge dat ooit eigendom zou zijn geweest van Adolf Hitler is geveild voor 1,1 miljoen dollar. Op het klokje zijn een hakenkruis en de initialen van Hitler gegraveerd. Mogelijk is het cadeau gedaan aan Hitler in 1933, het jaar waarin hij rijkskanselier van Duitsland werd. Wie de koper is, is niet bekendgemaakt. gemaakt. Het weer, het is helder en nog minimaal 12 graden. Vanochtend volop zon, in de middag dan wat meer bewolking. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Go on and find a girl. Come on, come on, dance all night. Despite the heat, it will be alright. Je belt me maar, ik neem niet op. Het zoveelste discussie. Ik geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint het straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf niet alleen. hoe is dit zo ver gekomen? Had ik dit niet eerder kunnen zien? Ik heb je zo hard nodig. Misschien ben jij wel niet wat ik verdien. Wat zou je willen horen? Elke zin die komt recht uit mijn hart. Maar ik heb al verloren. Het voelt gewoon veel erger dan ik dacht ik dacht. Ik kan niet alleen. Dit is ZFM Zandvoort. VIP. Let's kick it.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 Mag ik jou iets zeggen? liefst op jou en let's go. guys have taken your money. Your mother said you should have bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat.